DSM belooft daarnaast dat er dit jaar geen banen meer worden geschrapt zonder instemming van de bonden. Eerder kondigde DSM al aan dat er 350 banen moesten verdwijnen. Deze afslanking gaat gewoon door. Zo'n duizend werknemers van het chemieconcern demonstreerden dinsdag voor meer loon. In Tilburg is vanochtend iemand zwaar gewond geraakt bij een overval op een kantoorgebouw. Twee anderen raakten licht gewond. Bij de overval zou zijn geschoten. De daders zijn voortvluchtig. Na de overval trof de politie de drie gewonden en twee anderen aan voor het pand. De vijf spreken Duits en waren voor zaken naar Tilburg gekomen. Oud-president-commissaris Laudon van ABN AMRO heeft zware kritiek op de gang van zaken rond de overname van de bank door Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander. Voor de commissie De Wit zei hij dat minister Bos en de Nederlandse bank in 2007 de overgang hadden moeten tegenhouden. En hij vindt dat premier Balkenende open had moeten, staan, had moeten staan voor een gesprek met de top van de bank. Het ging hier om de belangrijkste internationale bank van Nederland, zo zei hij. Journalist Alberto Stegeman gaat de boete die het OM hem heeft gegeven niet betalen. Hij laat het aankomen op een rechtszaak. Stegeman moet 1500 euro boete betalen omdat hij met een vervalste KLM-pas het beveiligde terrein op Schiphol is binnengedrongen. Dat was eind 2008 en begin 2009 te zien in zijn programma Undercover in Nederland. Stegeman bestrijdt de rechtmatigheid van de boete en vindt het belangrijker dat hij aangetoond heeft dat de beveiliging van Schiphol niet in orde was. Het OM vindt juist dat de strafbare feiten zwaarder wegen dan het belang van de onderzoeksjournalistiek.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 my traveling if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees sockets. I'm looking at ghosts and empties.